Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De aanvullende zorgverzekering dreigt te verdwijnen, zo waarschuwt de Nederlandse bank. Zorgverzekeraars verdienen er te weinig aan. Veel mensen verzekeren zich alleen nog aanvullend als ze bepaalde behandelingen zien aankomen. Tien jaar geleden had 93 procent een aanvullende verzekering. Nu is dat percentage teruggelopen naar 84 procent. Als te weinig mensen zich aanvullend verzekeren worden de premies steeds hoger en komen bijvoorbeeld de vergoedingen voor fysiotherapie en tandheelkundige zorg in het gedrang. De zeespiegel zou wel eens veel sneller kunnen stijgen dan eerder werd gedacht. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Utrecht is eind deze eeuw wereldwijd een stijging van 1,80 meter mogelijk. In het zesjaarlijkse rapport van het VN-klimaatpanel uit 2013 werd nog uitgegaan van een stijging van gemiddeld 80 centimeter. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat vooral het ijs op Antarctica sneller smelt dan gedacht. Het echtpaar uit Haaksbergen dat deze zomer met de vermiste en later doodgevonden Joey Hofman in Turkije was, is sinds anderhalve maand weer terug in Nederland. In het AD zegt Björn Breukers dat hij op Facebook wel duizend keer met de dood is bedreigd door mensen die geloven dat hij en zijn vrouw achter de dood van Joey Hofman zitten. Hij blijft erbij dat er niets geks is gebeurd. Ze waren verdwaald en Joey besloot alleen in een andere richting verder te gaan. Hofman was ruim een maand vermist en werd in augustus na een grote zoekactie dood teruggevonden. Humanisten, atheïsten en agnosten worden wereldwijd steeds meer gediscrimineerd of vervolgd. Dat staat in het internationale rapport Freedom of Thought 2017. Ongelovigen kunnen bijvoorbeeld geen baan krijgen, mogen niet trouwen of worden uit de ouderlijke macht gezet. In 13 landen staat de doodstraf op afvalligheid. Het nog is bewolkt, op veel plaatsen blijft het droog.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 Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 bij Westpoort staat 6 kilometer. Dat komt omdat er een eh, kapotte auto staat op de A10 bij, eh, bij Westpoort. Een vertraging op die A5 vanuit Hoofddorp is in ieder geval drie kwartier. Op eh, de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat tussen Alkmaar en Uitgeest 5 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar het kost je nog wel een kwartier extra. 20 minuten vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Dodewaard en Tiel staat 7 kilometer. A27 Breda-Utrecht tussen Hank en Gorkum 8 en een kwartier vertraging. En 20 minuten extra op de A27 vanuit eh, Almere naar Utrecht. Tussen Eemnes en Utrecht-Noord 13 kilometer vanwege die uitgebreide werkzaamheden daar. Op eh, de A28 richting Utrecht staat tussen Strand 0 en Hoevelaken 9 kilometer.